Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Mexico. En al jaren is het land verwikkeld in een gewelddadige drugsoorlog... die al aan meer dan 100.000 mensen het leven heeft gekost. Bronnen binnen Amerikaanse en Europese veiligheidsdiensten zeggen dat het Russische toestel dat is neergestort in Egypte waarschijnlijk een bom aan boord had. De daders worden door de VS gezocht in kringen van islamitische staat, maar definitieve conclusies zijn nog niet getrokken. Ook de Britse regering liet weten dat er rekening wordt gehouden met een bomaanslag. De Britten doen een veiligheidsonderzoek op het vliegveld van Sharm el-Sheikh. Dat moet de komende dag zijn afgerond. Tot die tijd wordt er door de Britten niet gevlogen op de luchthaven. Nederland wacht dat onderzoek af en besluit pas daarna of er nog vluchten naar de Egyptische badplaats gaan. De eerste vlucht staat voor zondag gepland. Bij het ongeluk met het Russische toestel kwamen zaterdag alle 224 inzittenden om het leven. De anti-islambeweging Pegida en de beweging Utrecht Bekend Kleur mogen komend weekend niet demonstreren in het centrum van Utrecht. Het heeft burgemeester Van Zanen besloten. De betoging mag wel doorgaan in het Hoge Landse Park. Op 11 oktober leidde een betoging van Pegida in het centrum van Utrecht tot veel onrust. De demonstratie was gericht tegen de komst van vluchtelingen. Het weer. Vannacht trekt een regenzone via het noorden weg en wordt het op de meeste plaatsen droog blijft bewolkt.